Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Limburg komt een parlementaire enquête naar gedeputeerde Koopmans. Provinciale staten hebben daarmee ingestemd. Ze vinden dat er nog te veel vragen zijn over een nevenfunctie van Koopmans. De CDA zat bij een baggerbedrijf in de Raad van Commissarissen. Hij zou zich als gedeputeerde hebben bemoeid met projecten waar het bedrijf bij betrokken was. Koopmans ontkende eerder de schijn van belangenverstrengeling... maar bood tijdens de Statenvergadering excuses aan. In de VS is het coronavaccin van Moderna goedgekeurd. Gisteren meldde president Trump dat al op Twitter... maar dat werd toen niet bevestigd door de toezichthouder. De VS heeft 200 miljoen doses besteld van het Moderna-vaccin. De verwachting is dat de eerste 6 miljoen doses dit weekend worden uitgeleverd. Ook de Europese Unie heeft afspraken met Moderna. Het Europees Medicijnagentschap praat op 6 januari over toelating. Moderna claimt dat het vaccin 94 van de 100 gebruikers beschermt tegen een corona-infectie. Op twee plekken in Noord-Brabant is zwaar illegaal vuurwerk gevonden. In een huis in Nieuwendijk werd na een anonieme tip ruim 200 kilo ontdekt... op zolder en in de woonkamer. Twee mannen zijn opgepakt. In Vught lag het vuurwerk in een schuurtje en in een huis. Met dat vuurwerk was volgens de politie mogelijk geknoeid. Ook daar is iemand opgepakt. Een op de vijf gevangenen in de VS is sinds het begin van de pandemie positief getest op corona. Het gaat volgens persbureau AP om ruim een kwart miljoen mensen. 1700 van hen zijn aan het virus overleden. Amerikaanse gevangenen hebben vier keer meer kans om besmet te raken dan de rest van de bevolking. Volgens experts zijn de cijfers het topje van de ijsberg. Gevangenen zouden nauwelijks worden getest en ook geen zorg krijgen, waardoor ze zieker worden dan nodig is. Het weer. Het is droog en de temperatuur ligt rond een graad of 5. Overdag eerst wat zon, daarna meer bewolking en vanuit het westen enige tijd regen. Het wordt 12 graden. Morgen zo goed als droog bij een graad of 10.